Manning's Ampersen met het NOS-journaal. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad zoals verwacht zijn veto uitgesproken... over een resolutie waarin de invasie in Oekraïne wordt veroordeeld. Rusland is een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... en kan daardoor resoluties blokkeren door tegen te stemmen. China, India en de Verenigde Arabische Emiraten onthielden zich van stemming. De andere elf leden stemden voor de resolutie. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de Russen vannacht een grote aanval zullen uitvoeren op Kiev. In de hoofdstad zijn raketinslagen en beschietingen gehoord. Zelensky zei in een videoboodschap dat dit de zwaarste nacht wordt. Hij riep de bevolking op om Kiev te verdedigen. We kunnen de hoofdstad niet verliezen, zei hij. Oekraïne claimt dat het leger een Russisch legervliegtuig heeft neergehaald ten zuiden van Kiev. Het zou gaan om een transportvliegtuig met parachutisten aan boord, maar onduidelijk is of het bericht klopt. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest dreigt het jaarlijkse Gergiev-festival te schrappen. Het festival is vernoemd naar de beroemde Russische dirigent Gergiev... die jarenlang het Rotterdamse orkest dirigeerde. Hij is een goede vriend van president Poetin... en steunde in 2014 openlijk de annexatie van de Krim. Het Rotterdamse orkest wil nu dat Gergiev afstand neemt van Poetin. Ook andere orkesten en concertzalen die met de Russische topdirigent samenwerken... willen dat hij zich publiekelijk uitspreekt tegen de Russische inval. In de Georgische hoofdstad Tbilisi hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de Russische invasie in Oekraïne. Het protest was ook gericht tegen het besluit van de Georgische premier om geen sancties in te stellen tegen Moskou.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 Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi.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 We don't talk about Bruno. But it was my wedding day. It was our wedding day. We were getting ready, and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin.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 When you come out on the floor, you got the left right, left to leave. I'm coming back for more. You got the step by step. When you come out on the floor, you got that. Ooh na na na na You got that.